Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Miljoenen steun voor creatieve professionals. Acteurs, schrijvers en filmmakers krijgen bijna 50 miljoen aan coronasteun, zegt de minister van Cultuur. In totaal is er 482 miljoen te verdelen in de cultuursector. Bepaalde festivals krijgen samen 100 miljoen. Belangrijke particuliere musea krijgen 20 miljoen. Maar het grootste deel gaat naar gemeenten die daar cruciale lokale cultuur van kunnen steunen. Polen en Hongarije houden de nieuwe begroting van de Europese Unie tegen met een veto. Ze zijn kwaad omdat ze geen geld krijgen uit het coronaherstelfonds. En wel hierom legt correspondent Wouter Zwart uit. Dat zijn allebei landen waar de rechtspraak eh, steeds meer aan banden gelegd wordt. Waar eh, onafhankelijke rechtbanken geen garantie meer zijn. Waar eh, ook de media aan banden gelegd worden. De EU zegt dat ze het geld pas krijgen als ze de rechtsstaat respecteren en rechters, advocaten en journalisten hun werk laten doen. Maar de twee landen hebben nu dus besloten om de boel te blokkeren. Twee jongens van 12 en 14 zijn dit weekend mishandeld in Alblasserdam in Noord-Holland. De jongens hingen met vrienden rond bij een bushalte toen ze ruzie kregen met een andere groep jongens. Het slachtoffer van 14 werd bewusteloos geslagen en belandde in het ziekenhuis. Naar de daders wordt nog gezocht. We willen allemaal wel weer eens een drankje doen in het café. Ook voor een vos in België was die verleiding groot. Het beestje brak in bij een cocktailbar bij Brussel, maar stootte wel wat flessen om. Hey. Wat gaan we dan met Je moet Kida voor een boswachter niet bellen. Ja, je kunt hem niet laten, hè? De vos zag er heel bang uit, zegt de eigenaar, maar raakte niet gewond gelukkig. De eigenaar heeft de deur opengezet en na een uurtje liep de vos weer naar buiten het bos in. Het weer nog, veel bewolking met hier en daar een bui. De komende uren is het steeds vaker droog. Het is een graad of 11. Vannacht gaat het weer regenen en koelt het af tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Got a real good feeling, something bad about to happen. couldn't make it to the service. Grabbed all the cash underneath my mattress. Got a real good feeling something bad about to happen. Ran into a girl in a pretty white dress. Rolled down the window where you headed to next. Said I'm headed to the bar with my money out the mattress. Got a real good feeling something. shop. They're gonna call a kidnapping. Got a real good feeling, something about duet tussen Miranda Lambert en Carrie Underwood. Het nummer is diverse keren genomineerd en in 2015 won het een CMT Award voor... ja, ik kan beter in het Nederlands eh, omschrijven als uh, goede samenwerking, dames. Duimpje omhoog. Dit is de Nashville Radio Show met onze thema-show en dat zijn duetten, kwartetten, trio's... alles wat maar een beetje apart is om samen een nummer op te nemen. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgend thema... mag je dat altijd aan ons laten weten via info.nashvilleradio.nl of of je stuurt even een voicemail, sms of whatsappje naar 06 428 44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31 6 428 44375. En alles is terug te vinden op de website van de Nashville Radio Show. Gaan we nu verder met een combinatie tussen Bradley en Adair. Die maakten samen een duetalbum met allemaal covers. Het nummer wat je zo gaat horen is eigenlijk in 1986 voor het eerst door de O'Kanes op de plaat gezet, maar Bradley en Adair maakten hun eigen versie van. Dit is Oh Darling. the way I je bij de National Radio Show. Bradley and Adair en Oh Darling. En we gaan nu naar 1985. Dat doen we met een nummer van het 45ste album van George Jones. Op dit album zat onder andere ook een duet met Lynn Anderson. Maar die ga je nu niet horen, want je gaat nu luisteren naar een duet tussen George en Lacey J.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 Sweet Memories. Is het nu tijd geworden voor een Americana-duet. Een heel apart duet tussen Robert Plant en Alison Krauss. Ze namen in oktober 2007 het album Raising Sand uit. En voor dat album wonnen zij een Grammy Award. Daarvan ga je luisteren naar Please Read the Letter. out just a little too much to hide. Maybe, baby, everything's gonna turn out fine. Please read the letter I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out We needed so much more. check with lost and found. Rob the Plant en Alison Krauss en Please Read the Letter. In 2019 brachten Brooks Dunn het album Reboot uit... waar ze oude nummers in een nieuw jasje staken... en waar ze ook dus een aantal duetten voor opnamen. Zoals deze, samen met Luke Combs, is een brand new man. broken And en Newman. En daar is een klein stapje verder Rascal Flats en Lauren Alenia en Are You Happy Now? Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl Someone let your secret out Everybody around here is talking about How your knight in shining armor let you down And now so this is what you wanted Samen met Rascal Flats en Lauren Elena en Are You Happy Now? Dan is het nu weer tijd geworden voor wat bluegrass. Twee grote namen uit de bluegrass muziek. En samen maken ze ook deel uit van Amy Gatlin en Stillwaters. Amy Gatlin en Roger Williams en Something About You. see since she left me. She shows her face to ask me how I am. She says the kids are fine, that they miss me. Maybe I could come babysit sometime. She says, Are you okay? forgive me. I hope that you'll be happy. I said, I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy, I'm laughing through my tears. Saw a friend of mine said, I was worried about you. I heard she had another man. I wondered how you felt about it. I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy, laughing through my tears. So I'm a lawyer, Mr. Good News, he got me. Joint custody and legal separation. stop crying. I'm laughing through my tears. I'm laughing through my tears. I took a walk alone last night. I've raised my head and set myself in the eye of a storm, in the belly of a well. My spirit stood on solid ground. I'll be at peace when they lay me down. When I was a child, I cried until my knees were satisfied needs have grown up pound for pound. I'll be at peace when they lay me down. When they lay me down someday, my soul will rise and fly away. This old world will turn around. I'll be at peace when they lay life isn't fair, it seems. It's filled with tears and broken dreams. There, are, no tears where I am bound. And I'll be at peace when they lay me down. elkaar. De eerste was tussen Toby Keith en Sting van de Police. En I'm So Happy I Can't Stop Crying uit 1997. En daarna uit 2016 Loretta Lynn en Willie Nelson. Een van de duetten op het album Full Circle. Het 43ste album van Loretta dat geproduceerd werd door dochter Patsy Lynn Russell en John Carter Cash. De zoon van Johnny en June Carter. En dat nummer heette Lay Me Down. is het nu weer tijd geworden voor Amerikanen Uit 1999 komt dit nummer alweer. John Prine en Irish Dement and In Spite of Ourselves. She don't like her eggs all runny. She thinks crossing her legs is funny. She looks down her nose at money. She gets it on like the Easter bunny. She's my baby, I'm her honey. I'm never gonna let her go. He ain't got laid in a month of Sundays. Caught him once and he was sniffing my undies. He ain't too sharp, but he gets things done. Drinks his beer like it's oxygen. But he's my baby, and I'm his honey. Never gonna let him go. In spite of ourselves, we'll end up sitting on a rainbow. Against all odds, honey, we're the big door prize. We're gonna spike our noses right off of our faces. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. She thinks all my jokes are corny. Convict movies make her horny. She likes ketchup on her scrambled eggs. Swears like a sailor when she shaves her legs. She takes a licking and keeps on ticking. I'm never gonna let her go. He's got more balls than a big brass monkey. He's whacked out weirdo and a love bug junkie. Sly as a fox, crazy as a loon. Payday comes and he's a howling at the moon. But he's my baby, I don't mean maybe. Never gonna let him go. In spite of ourselves, we'll end up a sitting on a rainbow. Against all odds, honey, we're the big door prize. We're gonna spite our noses right off of our faces. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. In spite of ourselves, we'll end up a sitting on a rainbow. Against all odds, honey, we're the big door prize. We're gonna spike our noses right off of our faces. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. In spite of ourselves. En zo heette het duet tussen John Prine en Iris Dement. Blake Shelton, de vaste luisteraars weten het allemaal van deze show... is een van mijn favoriete countryzangers. Ik heb er heel veel, maar hij is toch wel de favoriet der favorieten. Dus moet er natuurlijk ook een duet van hem in deze show voorbij gaan komen. En dat is er eentje samen met Ashley Monroe. Dit is Lonely Tonight. Never thought you'd pick up the phone It's Friday night, you should be out on the town Didn't think you'd be sitting at home all alone like me Nothing on TV, nothing to do Nothing to keep my mind off you and me And the way it was, are you thinking about it now? Because I could be there in five last time tussen Blake Shelton en Ashley Monroe. En dat heet Lonely Tonight. Je luistert nog steeds naar de National Radio Show met onze thema-show. En daar hebben we nog heel wat leuke nummertjes voor jullie klaarstaan. Zoals het volgende duet tussen Buck Owens en Susan Ray. Zij was een protégé van Buck Owens en samen namen zij een aantal nummers en albums op. En in hun tijd waren ze een van de succesvolste country duet acts. Je gaat luisteren naar I Think I'm Gonna Like Loving You. I like holding you, and I like squeezing you. I like having you around, and I like teasing you. I like kissing you, and I like hugging you. But most of all, given country uit Nederland. Big Smile uit 1998. Ruud Hermans en Ilse de Lange en The Angels Rejoiced Last Night. Het volgende nummer is een duet tussen een band en een zanger. De Zac Brown Band en Alan Jackson en As She's Walking Away. You are listening to Nashville Country Radio. The best in country music from the past to the present. We never spoke a word, but every thought she had I heard from across the room. looking face to face I couldn't find the words to say Give me one more move I don't even know her name I guess foolish pride's to blame Now I'm falling in love as she's walking away And my heart won't tell my mind to tell my mouth what it should say tussen Zack Brown Band en Alan Jackson en Ashes Walking Away. En over Walking Away gesproken, ik wandel niet weg, maar eh, ik sluit wel de show af, want het zit er alweer op. De National Radio Show is alweer klaar. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog een nummer voor je uit 1954, Kitty Wells en Red Foley.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 Why she stays and suffers so is something I will never know. She's a lonely soul, this stranger in my home. a stranger in my home. Not so very long ago, there were tender nights to live. We were happy in our Then one day the quarrel came.